Dit is Maud met het NOS Journaal. Bij werkzaamheden sporen Wallonië en België zijn zeker twee spoorwerkers om het leven gekomen. Er zijn twee zwaar gewonden. Volgens de politie wordt één medewerker vermist. Op de plek werd gisteren een auto door een trein aangereden. Diezelfde trein zou gisteravond bij het wegslepen zijn losgeraakt en van een helling zijn gerold. Het vliegveld van Bali blijft nog een dag langer gesloten. De luchthaven gaat op zijn vroegst morgenochtend open vanwege de uitbarsting van vulkaan Agung. Daardoor zijn al honderden vluchten geannuleerd. Tienduizenden toeristen zijn gestrand. In het luchthavengebouw zijn veldbedden neergezet, zodat mensen er kunnen slapen. KLM had al besloten vandaag niet te vliegen op Bali. In Zeeland is een goederentrein ontspoord. Bij Vlissingen kwam gisteravond laat een wagon op zijn kant terecht en andere belanden naast het spoor. De trein met 20 wagons vervoerde LPG, maar er zou geen gevaar zijn voor lekkages of explosies. Bij de ontsporing raakte niemand gewond. Shell is in de jaren 90 betrokken geweest bij misstanden van het Nigeriaanse leger tegen de lokale bevolking in de Niger-delta, meldt Amnesty International. Het leger maakte zich schuldig aan onder meer verkrachtingen, martelingen en verbrandingen van dorpen. Aanleiding was de opstand van de lokale bevolking nadat de olielekken van Shell grote milieuschade hadden aangericht. President Trump is klaar voor de kerst. Hij en zijn vrouw Melania mochten voor het eerst het Witte Huis versieren. En daarvoor waren meer dan 50 kerstbomen, 12.000 decoraties en 5,5 kilometer aan kerstlampjes nodig. De trams hebben ze trouwens niet zelf opgehangen. Dat deden 150 vrijwilligers. Zij waren 1600 uur in touw. Het weer af en toe zon, maar ook een aantal buien, mogelijk met onweer en hagel. Het wordt zo'n 8 graden. Vanaf morgen wordt het met een graad 5 kouder... en s'nachts is er kans op lichte vorst. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg 5 minuten vertraging. 10 minuten op de A2 richting Utrecht tussen afrit Geldermalsen en Culemborg. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam door een kapotte vrachtwagen 5 minuten bij de A10. A7 Hoorn richting Zaandam een kwartier extra reistijd tussen Hoorn en Purmerend Noord. Bij de Koentunnel op de A10 eh, richting het westen 10 eh, minuten vertraging.